In augustus stort een deel van het dak van het AFAS-stadion in... door slechte lastverbindingen. AZ besloot erop het gehele stadiondak te verwijderen. Sindsdien speelde de club de thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en heeft de gemeente het stadion goedgekeurd. AZ staat tweede in de competitie en komt bij winst op gelijke hoogte met Ajax... dat wel een beter doelsaldo heeft. De politie in Nieuw-Zeeland stelt een onderzoek in naar de dood van vijf toeristen... door een vulkaanuitbarsting op White Island. Acht mensen worden nog vermist. De politie denkt dat ze niet meer in leven zijn. De politie wil weten waarom er 47 toeristen op het eiland waren... terwijl er al verhoogde activiteiten van de vulkaan waren gemeten. 31 mensen liggen nog met verwondingen in het ziekenhuis. Artsen houden er rekening mee dat sommige gewonden alsnog overlijden. De vulkaan kwam gistermiddag tot uitbarsting. Op webcambeelden is te zien dat de toeristen kort daarvoor nog bij de krater liepen. In Tsjechië zijn zeker zes mensen doodgeschoten in het academisch ziekenhuis in de stad Ostrava. Meerdere mensen raakten gewond, zegt de politie. Rond zeven uur kwam een man de polykliniek binnen en opende het vuur. Daarna begon een klopjacht. Volgende week woensdag 18 december gaan de boeren opnieuw actie voeren. Dat is gisteravond besloten tijdens overleg van de actiegroep Farmers Defence Force. Hoe de actie eruit ziet willen de boeren nog niet zeggen. De boeren zijn het niet eens met de plannen om de uitstoot van stikstof te verminderen. En dan het weer. Eerst wat zon, maar vanavond vanuit het westen regen.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 allemaal fijne dagen en...